Dik met het NOS Journaal. Nederlandse en Duitse korps hebben gisteravond en afgelopen nacht grote controles langs de grens uitgevoerd. Meer dan 6700 mensen werden gecontroleerd op onder meer drugsbezit, wapens en mensenhandel. De meeste mensen, ruim 400, kregen een bekeuring voor verkeersovertredingen zoals te hard rijden en niet hands-free bellen. In de Filipijnse hoofdstad Manila is oud-president Arroyo gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor stembusfraude bij de, gemeente, bij de presidentsverkiezingen van vier jaar geleden. De 64-jarige Arroyo was president van 2001 tot 2010. Ze is de tweede Filipijnse president die van fraude wordt beschuldigd. De Tweede Kamer zet vraagtekens bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Eerder dit jaar ging een staatsbezoek niet door vanwege de onrust in dat land. En deze week werd bekend dat de koningin in januari alsnog gaat. De SP vindt dat het bezoek opnieuw moet worden afgezegd. Het is een land waar politieke partijen zijn verboden en waar vrouwen worden gediscrimineerd, zegt de SP. Een voorlichtingsfilmpje over het Duitse leger op YouTube is na een dag al verwijderd van het internet. Volgens een woordvoerder van de Duitse regering was het de bedoeling jongeren op een aansprekende manier te laten zien hoe het Duitse leger werkt. Maar in het 100 seconden tellende filmpje waren alleen beelden te zien van marcherende en zwaar bewapende militairen, ondersteund door rockmuziek en het Duitse volkslied. FIFA-voorzitter Blatter heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over racisme. Eerder deze week zei de baas van de Wereldvoetbalbond dat racisme in het voetbal eigenlijk geen probleem is, als spelers elkaar na de wedstrijd maar een hand geven. Zijn opmerkingen veroorzaakten een storm van protest en met name in de Britse voetbalwereld werd aangedrongen op zijn vertrek. Maar Blatter pijnst er niet over om op te stappen. Hij beklemtoont dat hij tegen discriminatie is en dat hij de strijd tegen racisme in het voetbal zal voortzetten. Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Noordoosten houdt last van bewolking en nevel. Temperatuur ligt rond een graad of 10. Ook morgen eerst grijs en mistig. Later op steeds meer plaatsen zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 ring Rotterdam-Vlaardingen richting Hoogvliet. Daar is bij knopend Benelux de verbindingsweg dicht. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En naar verwachting is de weg om 2 uur weer vrij. Er staat een file van 2 kilometer tussen Vlaardingen-Oost en knopend Benelux van 2 kilometer.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 征服。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 Get down.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 down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 your heart that I've torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Van Zandvoort. inside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 heb Terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, wat zij je heel de wereld. Zeg maar.